Goedemiddag, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Een meerderheid van de mensen in ons land zou het wel oké vinden als er een coronapas komt. 55% vindt het terecht als je bijvoorbeeld bij een kroeg of restaurant een groen vinkje in de corona-check-app moet laten zien. Er is wel een groot verschil tussen gevaccineerde mensen en de groep die niet geprikt wil worden, zegt deze onderzoeker. Nederlanders eh, steunen de maatregelen om een coronapaspoort in te voeren. Dus dat mensen laten zien eh, dat ze gevaccineerd zijn als ze horeca of een bioscoop in willen. Eh, behalve de mensen die niet gevaccineerd zijn. En dat vinden die mensen heel vervelend. Die voelen zich eigenlijk beknot in hun vrijheid. Eh, je hebt het gevoel dat ze ja, niet het sociale leven kunnen leiden... dat andere Nederlanders wel kunnen leiden. Het is trouwens nog niet zeker dat die coronapas er komt... maar het demissionaire kabinet denkt er wel over na. Mogelijk horen we er morgen meer over, dan is er weer een persconferentie. En bij het RIVM is het laagste aantal nieuwe coronabesmettingen... in ruim twee maanden gemeld. Het ging de afgelopen dag om 1777 positieve tests. Dat zijn er 334 minder dan gisteren. En weer ellendig huizennieuws. De prijzen voor een koophuis stijgen dit en volgend jaar sneller dan gedacht. Dat denken onderzoekers van de Rabobank. Omdat het ondanks de coronacrisis best goed gaat met de economie. Met de werkloosheid lijkt het ook wel mee te vallen. De prijs voor een gemiddeld huis stijgt volgens de bank in twee jaar tijd met 90.000 euro. En lever je mes in. Die oproep door het ministerie van Justitie en Veiligheid. Ze komen met een landelijke inzamelactie... waarbij jongeren anoniem hun steekwapen in een container kunnen droppen. Er horen ook reclamespotjes bij. Het dragen van een nif is echt niet wijs. Want een tweede kans krijg je echt niet twice. Ook een boete of een celstraf is echt niet nice. Dus drop je knife en doe wat met je life. De laatste jaren zijn er steeds meer steekpartijen. Half oktober, dan is die inzamelweek. En het weer nog, het is droog en het waait nauwelijks. Vannacht kunnen er wel wat mistbanken ontstaan. Morgen is er geregeld zon en de temperatuur gaat ook wat omhoog. 21 aan zee tot plaatselijk 26 in Limburg. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. De afsluitdijk is weer vrij op de A7 Hoorn-Herenveen. Na een ongeluk nog 11 kilometer file. Heel veel vertraging tussen Den Oever en Koornwerderzand. Maar de weg is dus wel weer vrij. Op de A10 knopen de Nieuwe Meer Watergraafsmeer bij de Koentunnel. 3 kilometer file en 5 minuten vertraging.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 Ook droegen sommigen een jodenster. Volgens de Stentor worden de beelden nu onderzocht door de politie en het OM. Voor het eerst sinds begin juli zijn er minder dan 2000 nieuwe positieve coronatests. Bij het RIVM zijn er 1777 gemeld. Dat zijn er 334 minder dan gisteren. Een televisiepresentator François Boulanger is overleden. Hij was al enige tijd ziek. Boulanger presenteerde in de jaren 90 jarenlang het populaire spel Lingo op tv. François Boulanger was 67 jaar. Het weer, vannacht kans op mist en het koelt af naar een graad of 10.